Annette Schut met het NOS Journaal. Het Israëlische leger zegt zeven pallets met hulpgoederen boven Gaza te hebben gedropt. Met behulp van parachutes werden de boksen losgelaten. Al Jazeera zegt foto's te hebben ontvangen van de droppings. Volgens de televisiezender zijn daarbij ook elf mensen gewond geraakt. Een van de pallets werd boven een tentenkamp voor ontheemde Palestijnen gedropt in het noorden van de Gazastrook. strook Hulporganisaties zijn uiterst kritisch. Ze noemen het een druppel op een groeiende plaat. In de Amerikaanse staat Michigan zijn elf mensen neergestoken in een supermarkt. Zes van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het gebeurde in een filiaal van Walmart in Traverse City. Volgens de lokale autoriteiten is de verdachte aangehouden. Het gaat om een man van 42. Hij werd door omstanders in de winkel overmeesterd. Over zijn motief is nog niets bekend. In het westen van Turkije woeden opnieuw flinke natuurbranden. In het gebied zijn inmiddels zo'n 1300 inwoners geëvacueerd. De vlammen bedreigen meerdere woonwijken. Het is al weken extreem heet in Turkije. Vrijdag werd de 50 graden aangetikt. Ook woeden er verschillende branden. Vorige week kwamen bij de bestrijding daarvan 10 brandweerlieden om het leven. De politie heeft ingegrepen bij een illegale carmeeting in Limburg. Volgens de politie veroorzaakten de bezoekers voor overlast... door het afsteken van vuurwerk, harde muziek en gevaarlijk rijgedrag. De carmeeting met zo'n 600 auto's was op een bedrijventerrein in Itterveld... Maar toen de politie besloot in te grijpen... gingen de organisatoren op zoek naar een andere locatie. In de buurt van Venlo werd opnieuw een, een stukje gevonden voor het evenement.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 your secrets I will keep. You took for granted all the times I never let you down. You stumbled in and bumped your head. If not for me, then you'd be dead. I picked you up, put you back on solid ground. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my hand? I'll keep you by my side with my superhuman. But you know I'll always come back. And then she kisses me, and somewhere I hear a door slam. So I say, fine, and just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody. It's honestly true. And I know your love is here for me. Another mystery, I know it's plain to see.